Downshifted past Camaro, made a left at the light. Headed down the boulevard, headed for Friday night, singing. Pocket full of diamonds, pocket full of diamonds, and wings on both of my heels. Close your eyes, make a wish, count on up to three. Yeah, open them up, now can't you see? Well, all I got is all you on the curb, he leaned into the horn. Mary shouted, I'll be right down from the window on the second floor. Her mama yelled, Get home early, I don't care if it's Friday night. She ran down the walk laughing, We'll be home before it's late. Headed off to the Palomino, the best jukebox around, to forget about the last five days and get a little loud. days. count on the three. Yeah, open them up.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 Op IJsland zelf komen grote hoeveelheden as omlaag. Het vliegverkeer ligt ook vandaag in het grootste deel van Europa stil. De sluiting van het Nederlands luchtruim is vanochtend verlengd tot 2 uur vanmiddag. In Groot-Brittannië en Duitsland wordt tot zeker 8 uur vanavond niet gevlogen. Denemarken heeft al besloten dat het luchtruim tot de komende nacht dicht blijft. En in Finland wordt tot zeker morgenavond niet gevlogen. In Zuid-Europa is de aswolk naar het oosten getrokken. Daardoor zijn in Noord-Spanje zeven luchthavens weer opengesteld. Maar in Bulgarije is het luchtruim vanochtend juist voor het eerst gesloten. De KLM voert vandaag opnieuw testvluchten uit. Gisteren verliep een testvlucht zonder problemen. Tijdens de vluchten wordt gekeken welke gevolgen de as voor de vliegtuigen heeft. Door de sluiting van het West-Europese luchtruim zijn veel deelnemers aan de Amstel Gold Race met de trein of auto naar Limburg gekomen. Vooral voor de Spaanse wielerploegen was het improviseren. Normaal vliegen die altijd naar wedstrijden in België of Nederland. De tv-uitzending van de Amsterdam Gold Race gaat ondanks de sluiting van het luchtruim door. Helikopters met NOS-cameramensen hebben toestemming gekregen om boven het parcours in Zuid-Limburg te vliegen. De milieuactie 1010 is begonnen. Het is een initiatief van politici en milieuactivisten. De deelnemers beloven om hun CO2-uitstoot nog dit jaar met 10% te verminderen. De actie is in gang gezet door het VARA-radioprogramma Vroege Vogels en Wijnand Duivendak initiatief groeide in korte tijd uit tot een landelijke actie... waarbij de nadruk ligt op simpele dingen die mensen zelf kunnen doen... om de CO2-uitstoot te verminderen. Zoals de auto één dag in de week laten staan en zoveel mogelijk ledlampen gebruiken. Het weer, het is zonnig. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.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 Vandaag gepresenteerd door David Habig en Peter Den Boer. We gaan snel over naar Saravon live in Kopenhagen met het eh, Kirk Stewart Trio in het zwoele nummer Poor Butterfly. you. to her by and by. But if he Dat was Engelbert Robels Swing Society, een Duits swinggroepje dat eh, mm, ehm, fantastisch speelt en dat ehm, ons anders doet denken over wat algemeen over de Duitse jazz wordt gezegd, dat het niet swingt. We gaan, eh, nou ik denk zo'n 70 eh, jaar terug in de tijd ten opzichte van die, wat we net hoorden met een... Ehm, Duitse eh, dansorkester Erhard Bauschke van de prachtige cd Zum 5 Uhr T. En dat is een echt dansorkest van voor de oorlog. Prachtig gespeeld. Eh, met het nummer Ach, ik heb ja zoveel ritmus. Miles Davis Sextet. Eh, met een, eh, een, opname uit 1962 van Freddy Freeloader. Gaan we nu naar een opname met Deense muzikanten. Weliswaar natuurlijk met als sterren eh, mensen die niet uit Denemarken komen. Wel Wild Bill Davison. Ik heb me laten vertellen dat hij aan die naam komt, die bijnaam. Vanwege zijn turbulente leven vol drank en vrouwen. En zijn cornet-stijl eh, is ook Hot and Powerful. En ze gaan nu spelen het nummer Cute. sit and dream. Madeline Peru. Dan gaan we nu over naar Benny Colson. Benny Colson eh, heeft veel eh, bekende composities gemaakt, waaronder Killer Joe en Stable Maze, Whisper Not. Hij heeft ehm, een, tijdje een band gehad, een sextet met Art Farmer. Maar een van zijn bekendste nummers is de Blues March, waarvan iedereen denkt dat hij, ehm, gecomponeerd is door Art Blakey, omdat die namelijk altijd gelinkt wordt aan Art Blakey. Maar niets is minder waar. Ben ik Colson in de Blues March zometeen met een eh, Parijse bezetting, waaronder Christian Garros op drums. De Blues March. Coming from a long line of pain. My family suffered greatly for my gain. And I think a lot about how my daddy died, so I would not live with that. And his heart lives in my song melody comes, and just as quickly the melody is gone. And I'm back alone, far from home. Now my mama's on her own. I try to call her and see her when I'm home. And after all that she's been through, all the doctors say there ain't nothing we can do. And our heart lives in my song. But the melody comes, and just as quickly the melody is gone. And I'm back alone, far from home. There's a bird outside my window who takes a song where he goes and it leaves it there like a dead man's rocking chair. And tonight I'm feeling lost and heading down the highway out to Boston. I get the sense that I might lose it, but thank God tonight for the light I got and music. Cause my heart lives in this song. Melody comes and just as quickly the melody is gone. I'm back alone, far from home. Amos Lee, album Supply and Demand met Long Line of Pain. We gaan nu iets heel anders doen. Een trio met alleen maar grote jongens. Bud Powell op de piano. Charlie Mingus op de bas. Max Roach on de drums. Het nummer is van Gershwin, ook geen kleine jongen. Embraceable You. beside. Oh, your dad is rich, and your mom is good looking. daddy and mammy Toepasselijk op zo'n mooie dag als vandaag. Ik hoorde dat het 18 graden zou worden. Dina Shore met Summertime. Gaan we nu luisteren naar een... Ehm, mooie solo, Een nummer dat trouwens opgehangen is aan de bas, dit nummer. Het nummer Stardust met als eh, solist Phil Flanagan op de bas.